De ministers Plasterk en Klink nemen het advies van die strekking over van de Raad voor de Volksgezondheid. Plasterk zei dat het huidige systeem onrechtvaardig voelt. De verandering betekent niet dat iedereen die geneeskunde wil studeren dat ook mag. Universiteiten mogen wel de cijfers en motivatie van de aankomende studenten meewegen... en daardoor kunnen mensen worden geweigerd. De raad adviseert ook het aantal opleidingsplaatsen voor artsen uit te breiden. Verder zouden studenten moeten meebetalen aan de specialistenopleiding. De ministers vinden die voorstellen het overwegen waard... maar willen daar nu nog geen besluit over nemen. De aanslagen van 11 september hebben grote invloed gehad op de beslissing van de Britse regering om de oorlog in Irak te steunen. Dat zei oud-premier Blair voor de Irak-commissie in Londen. Volgens Blair dacht de Britse regering voor de aanslagen dat het gevaar van Saddam Hussein kon worden ingedamd. Daarna was het duidelijk dat er geen risico's konden worden genomen en dat militair ingrijpen een reële mogelijkheid was, zei de oud-premier. Blair wordt sinds half elf vanochtend door de commissie aan de tand gevoeld. Hij moet zich verantwoorden voor de Britse deelname aan de oorlog in Irak. Minister Bos praat vanmiddag in Den Haag over de iSafe-tegoeden... met de minister van Financiën van IJsland en een vertegenwoordiger van de Britse regering. IJsland probeert een nieuwe afspraak te maken... over de terugbetaling van meer dan 4 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië. Op 6 maart is er op IJsland een referendum over de eerder gemaakte afspraak. vrees wordt dat de bevolking massaal tegenstemt... als de regeling niet gunstiger voor IJsland wordt gemaakt... Minister Bos weigerde over aanpassing te praten, maar is nu toch bereid tot een gesprek. IJsland moet Nederlands 1,3 miljard euro terugbetalen. Het weer, regen en sneeuw trekken geleidelijk naar Duitsland, maar helemaal droog wordt het vandaag niet. Vanuit het westen trekken buien over, vanavond mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 1 en 4 graden.